De dader zegt dat hij eerst zelf werd geslagen en toen een mes pakte om zich te verdedigen. Maar volgens de rechter klopt daar niks van. De man zou namelijk zelf de confrontatie hebben opgezocht. Een paar maanden daarvoor greep hij ook al naar een mes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. En toen stak hij iemand in zijn oog. Hij krijgt ook jeugd-TBS. Een bijzondere uitspraak in België. Daar moet chemiebedrijf 3M een schadevergoeding van 2000 euro betalen aan een gezin. Zij woonden in de buurt van de fabriek en in het bloed van de ouders en hun twee kinderen zijn bizar hoge, hoeveelheden PFAS gevonden. Dat is een verzamelnaam voor allerlei soorten schadelijke stoffen. En de uitspraak is goed nieuws voor andere omwonenden, denkt de advocaat. De tweede stap zal waarschijnlijk zijn een groter voorschot en uiteindelijk zal de afrekening dan komen. Hè. Maar wat die zal zijn, dat weten we niet. Wij denken wel, als je het op schaal bekijkt, dat we te maken hebben met een miljardendossier. Zoveel is duidelijk. Hè? Een primeur in het voetbal voor vrouwen. Voor het eerst sinds zij een Champions League finale spelen is de finale helemaal uitverkocht. 34.000 kaarten zijn er verkocht. Op 3 juni dan is het zover in het Stadion in Eindhoven. Dan spelen Barcelona en Wolfsburg tegen elkaar om de cup met de grote oren. En een bijzondere prestatie van een Japanse honkballer in de Amerikaanse Major League. Shohei Otani stond niet alleen als werper te vlammen, maar ook als slagman. En die combinatie komt niet vaak voor. There's the man, the myth, the unicorn, Shohei on the mound tonight. And Shohei with a drive, right center field. That ball is long gone, off the top of the fence, protecting Utah Street from a Shohei Otani rocket. Unreal. Uiteindelijk wist hij vijf keer op de honken terecht te komen. En de laatste keer dat een eerste werper dat lukte is bijna 60 jaar geleden. Ook fijn voor Otani's team. De Los Angeles Angels wonnen de wedstrijd met 9-5. Heb ik nog het weer voor je. Het is een graad of 14 en een mix van zon en bewolking... met vooral in het noorden en het oosten wat buien. Vanavond is het overal droog en morgen krijgen we lekker veel zon... bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Sveen Ben je 10 minuten lang onderweg. En de N9 Alkmaar-Den Helder tussen Bergen en Schorrel ook 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn tussen de A4 en de afrit Nieuwveen 2 kilometer. Op onthoud is er ook 10 minuten.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 Een man van 18 uit Nijmegen is voor twee steekpartijen... veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS. Vorig jaar stak hij iemand neer die even later overleed. Bij een ander incident stak hij iemand in zijn oog. Chemiebedrijf 3M is volgens de Belgische rechter aansprakelijk voor de PFAS-vervuiling in de buurt van Antwerpen. Vier leden van één gezin met grote hoeveelheden PFAS in het bloed hebben daarom recht op schadevergoeding. De politie heeft een man opgepakt die het wapen zou hebben geleverd. Dat werd gebruikt bij de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht begin dit jaar. Toen kwam een vrouw om het leven en raakte haar dochter gewond. En het weer in het noorden en oosten een bui, verder zon en een graad of 14. Morgen vooral zon in het zuiden, een frisse wind en 15 graden.